Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Breda is een man neergestoken na een verkeersruzie. Zijn twee kinderen en twee oppaskinderen zagen dat gebeuren. De 43-jarige slachtoffer reed op de fiets met de kinderen. Hij kreeg ruzie met een automobilist. Die pakte een mes en stak de vader neer. Het slachtoffer is in het ziekenhuis geopereerd en is buiten levensgevaar. De politie in Breda heeft de vermoedelijke dader en een meisje van 17 dat bij hem was opgepakt. Servië heeft de Gay Pride zondag in Belgrado verboden. Ook een tegendemonstratie van extreem rechts mag niet doorgaan. De politie in de Servische hoofdstad vreest een confrontatie net als vorig jaar. Bij de parade in de Servische hoofdstad raakten toen 100 mensen gewond bij ongeregeldheden die enkele dagen duurden. Servië staat onder druk van Europa om op te komen voor de rechten van homo's. Maar volgens de autoriteiten in Belgrado gaat de veiligheid voor alles. Griekenland gaat roken in de horeca weer toestaan, maar alleen als daar flink voor wordt betaald. Het is een van de maatregelen die de regering in Athene neemt om geld in de staatskas te krijgen. In de Griekse horeca geldt een rookverbod, maar grote uitgaansgelegenheden en casino's mogen tegen betaling de asbakken weer op tafel zetten. De hoogte van de vergoeding hangt af van de grootte van de kroeg of disco. Per vierkante meter moet 200 euro worden betaald. Minister Roosentaal maakt zich zorgen over het lot van een Iraanse pastoor. De man, Yousef Nadarkhani, zit sinds 2009 vast in Iran en kan mogelijk de doodstraf krijgen wegens afvalligheid van de islam. Roosentaal vindt dat de pastoor onmiddellijk moet worden vrijgelaten. Hij heeft de kwestie aan de orde gesteld in de EU en ook zijn zorgen overgebracht aan de Iraanse ambassadeur in Nederland. Roosentaal benadrukt dat een rechtszaak op grond van geloof in strijd is met de vrijheid van godsdienst en met internationale afspraken. En dat Nederland tegen de doodstraf is. Het weer. Vanavond koelt het snel af. Er is kans op mist. Morgen opnieuw zonnig, maar wel hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUW. Er staan nog files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmade 6 kilometer. De andere kant op tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 5.